Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De vrouw die gisteren het Russische journaal verstoorde, heeft een boete gekregen. Een medewerkster van de staatstelevisie liep met een protestbord het beeld in. Daarop stond stop de oorlog. Die actie was vandaag het gesprek van de dag in Rusland, vertelt onze correspondent Iris de Graaf. Heel veel Russen die zeggen bedankt Marina, je bent een held. Dank je wel dat je dit hebt gedaan. Maar er is ook kritiek. Mensen die zeggen ja, zij werkt al jaren voor dat eh, propagandakanaal en nu probeert ze een wit voetje te halen. Dus die reacties zie je ook. Maar het is zeker opmerkelijk. Ik heb zoiets in elk geval nog nooit gezien op die streng gecontroleerde staatstelevisie. De vrouw kreeg een boete van omgerekend 250 euro. Die boete was voor een filmpje dat ze vooraf had op opgenomen en niet voor de protestactie op tv. Daar zou ze later nog een flinke gevangenisstraf voor kunnen krijgen. De Tweede Kamer wil de rechten van LHBTI'ers en gehandicapten in de grondwet zetten. Dat, daar staat al dat het verboden is te discrimineren vanwege onder andere levensovertuiging, geslacht en godsdienst. Maar een meerderheid wil dat uitbreiden. Omdat het een grondwetswijziging is, heeft de Tweede Kamer er twee keer over gestemd. De Eerste Kamer moet dat nog doen. Thierry Baudet is op zijn vingers getikt door de Tweede Kamer omdat hij zijn nevenfuncties niet wil doorgeven. Een burger diende een klacht in en dus kwam er een onderzoek. Als straf moet de FVD-leider nu alsnog de dingen die hij naast zijn Kamerwerk doet en hoeveel hij daarvoor krijgt aan de Tweede Kamer laten weten. Maar hij heeft al gezegd dat hij dat niet gaat doen. Oekraïne doet gewoon mee aan het Songfestival. Dat hebben de producenten van het evenement tegen Italiaanse media gezegd. De band heeft alle deadlines gehaald. De Oekraïense inzending Kalush Orchestra zegt dat ze er nog niet echt mee bezig zijn vanwege de oorlog. Ook vecht een bandlid mee in Kiev. Dit is het lied dat ze hebben gemaakt. Ja, Rusland mag dit jaar niet meedoen vanwege de oorlog. Italiaanse producenten zeggen dat de vrede een belangrijk thema zal zijn dit jaar. Het weer nog. Het blijft vanavond droog. Alleen in het oosten is er wat regen. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen wolken en zon door elkaar. En dan wordt het zo'n 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen snel af. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knoop het Komplein en Zaandam 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Watergraafsmeer en Afrit Volendam 10 minuten oponthoud.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 Vandaar de titel Southern Ways van zijn album, waarop ook Kick It Into Four Wheel Drive te vinden is. just to get by. So when that gets a little too hot, then we don't quit. Not in America. And the worst we do is give it our best shot.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 Als songwriter heeft Becky Hobbs meer bekendheid dan als zangeres. Toch zijn haar eigen songs zeer de moeite waard. Dat blijkt ook weer uit Oklahoma Heart en Pardon Me. I'm dreaming of those Oklahoma on the hill tonight And the cowboy who once held me tight Under the Oklahoma star Now I'm feeling all alone up here in Tennessee I miss the red land of the Cherokee and his Oklahoma heart. so disappear. Dit is het favoriete album van de maand. 21e eeuwse honky tonks met goedkoop bier, gefrituurd eten en een band die countrymuziek speelt. Naast de muziekstijl onderscheidt deze band zich door hun enthousiasme. Darling, You Have Changed van West of Texas. Zoals ze vaak kwam er een pauze na groot liefdesverdriet. All Night Long is een song van Brock Gonia. cover van deze week. David Allen Co schreef het, maar Tania Tucker scoorde daar een grote hit mee. Voordat David Allen het aan het verniel toevertrouwde. Nummer 1 Country Hit. Would you lay with me in a field of stone? If my needs were strong, would you lay with me? Should my lips grow dry? Would you let them dear in the midnight hour if my lips were dry? Would you go away to another land? Walk a thousand miles through the burning sand? Wipe the blood from my dying hand if I give myself to you? Will you bathe with me in the street? Als het over Merle Haggard gaat is mijn aandacht getrokken. Dus ook door Phelan Haggard van Kenny James and Friends. Muskogee was more than just a star. He lived his words, his music rang from concert halls and bars. But Lefty Bob and Jimmy lived in his country soul. His songs will sing forever never to grow old.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 Als laatste song in dit blok staat The Cold Hard Truth scherp. Hij overleed vorig jaar op 70-jarige leeftijd. Zijn nalatenschap aan muziek is wonderschoon. Praise. price of love school rings and old photographs that mamas bring of daddies with their young boy playing ball. There's combat boots he used to wear 50,000 names carved in the wall. There's cigarettes and cans of beer and notes that say, I miss you, dear. And children who don't say anything at all. There's purple hearts and packs of gum. Fatherless daughters and fatherless sons. And there's 50,000 names pickup trucks and minivans, searching for a boy from long ago. They scan the wall and find his name. The teardrops fall like pouring rain. Inside crucifixion figurines and flowers of all colors, large and small. There's a Boy Scout badge and a merit pin, little American flags waving in 50,000 names carved in the wall. There's 50,000 names. to you tonight about the things I've seen. heart and soul to you. You gave her only broken dreams. You say you're not the one to blame for all the heartache she's been through. I say you're nothing but a liar. I am the cold the way you run away from love. ons. Nu weer naar het heden. Joe Festich is een Amerikaanse singer-songwriter die inmiddels zo'n 35 jaar in Finland woont. Daar schrijft en produceert hij zijn muziek. Zijn muziekstijl reikt ver met de mengeling van roots, Americana, blues en ook een tipje van traditionele country. Let me kiss you, honey. Well, it might be getting late, but we can still fly. Come on, pretty baby. kiss you, honey. It's gonna be alright. Now them wheels of time keep turning, and there's nothing I can do about that. Still my heart keeps burning, flames of love Loretta Lynn's kleindochter Tela met een ode aan haar oma in Old Rooster. He's Spotlight. Hij won de 2001 Award voor Zanger van het Jaar in Canada. Daarnaast won hij nog tal van andere awards. Vandaag is Jason McCoy aanwezig in honky tonk stijl met 10 Million Teardrops en Do In Time in Bakersfield. Laatstgenoemde song zingt hij samen met Gary Allen. 10 million teardrops can't be wrong. I can't my mind. time you in time in Bakersfield, a heart could break and never heal. Do in time in Bakersfield. Crossroads, Case de Haan. terwijl hij de ladder van het succes beklom en begon te werken met steeds meer gerenommeerde songwriters, leerde hij wat een nummer geweldig maakt en wat een nummer een hit maakt, terwijl hij zijn stijl gaandeweg aanscherpte. Robin Deach met Stars With You. you know with you and then beloof je dat ik er volgende week weer ben. De titel van deze Stefan Sylvester song sluit prima aan bij deze belofte. I told her she should go. She'll be 21 is old enough to know that chasing dreams is hard work. You gotta face your fears. But if it don't work out, I'll be right here. She called me up last Tuesday, said she found a place she is living with for a mate, and the only one gets paid. Oh, I said, I'm so proud you're doing it, my dear. But if it don't work out, I'll be right here. See, I always told myself I would not allow the scars promise you I got a card on Thursday It read Merry Christmas Dad She said she's low on money But it's really not that bad And I almost bought a ticket But I know it's only right here See, I always told myself Friday with everything she owned.